Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vergeet niet de klokken in je huis aan te passen. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. Als je dus brak wakker bent geworden zonder dat je gedronken hebt... dat kan dus komen doordat je een uurtje eerder wakker bent gemaakt door je telefoon. Die doet daar automatisch aan mee. Het idee achter de zomertijd is dat het ochtends langer donker is... en je s'avonds juist een uurtje extra zon kunt pakken. Ook vandaag zijn er weer speciale vluchtroutes in het oosten van Oekraïne. Via zogenoemde humanitaire corridors proberen mensen dan om veilig weg te komen uit de stad Mariupol. Gisteren zijn er via zulke routes meer dan 5000 mensen gevlucht. De Amerikaanse president Biden gaf gisteren in de Poolse hoofdstad Warschau een toespraak en daarin zei hij het volgende. For God's sake, this man cannot remain in power hij heeft het over Poetin, die volgens hem niet aan de macht kan blijven. Het Witte Huis kwam daarna snel met een verklaring. Amerika is niet uit op een machtswisseling in Rusland. Maar wat Biden dan wel bedoelde, dat is een beetje onduidelijk, zegt correspondent Marieke de Vries. Biden zelf zei natuurlijk wel degelijk iets anders. Dus of dit zo'n beroemde slip of de tong is geweest van deze president... of dat er toch een strategie achter zit waarmee hij een bepaalde actie... bijvoorbeeld bij Poetin of in het Kremlin wil afdwingen... dat zullen we nog even af moeten wachten. Verder heeft Biden laten weten dat Amerika 100.000 Oekraïense vluchtelingen wil opvangen. En in de Johan Cruijff Arena was het een feestje gisteravond bij het oefenduel Nederland-Denemarken. Het werd 4-2. Ondanks dat het een oefenpotje was, is aanvoerder Virgil van Dijk best tevreden. We winnen, dat is het eh, belangrijkste. We spelen elke wedstrijd om te winnen, dat is, dat is logisch. Punten krijg je er niet voor bij een oefenwedstrijd, maar wat, wat, wat heb je nou geleerd vanavond? Heel veel. <laughs> Tot aan vandaag hebben we hard getraind. Heel veel tactisch, heel veel meetings. Ja, en dat, het voelt gewoon als een, eh, in het Engels work in progress. Dinsdag dan gaat dat work in progress verder. Dan speelt Oranje weer een oefenduel tegen Duitsland. En het weer nog vanochtend nog een beetje nevel. Later breekt de zon overal weer door. het wordt vandaag 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem heb je een kwartier vertraging tussen Lisse en de aansluiting met de N207 in 2 kilometer file.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 Little don't Oh, that's positively. jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en Tom Hendricks. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Eh, We zitten hier in een zonnig Zandvoort. Alle huizen zijn nog heel. Het is alleen erg druk op de weg met eh, wandelaars en renners en eh, fietsers. En eh, noem maar op allemaal. we zitten hier eigenlijk in een eh, prachtig, prachtige omgeving. En er is een hoop ellende in de wereld. En gezien deze sombere tijden heb ik eh, eigenlijk geen vrolijke muziek uitgezocht, maar klassieke muziek. Wel door jazzmuzikanten uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld Anitra's Dance van Edgar Grieg afkomstig uit de Peer Gynt-suite. Ooit gespeeld door die fantastische big band van Duke Ellington. wordt niet zo vaak gebruikt in de jazz. Maar Nederland heeft een prachtige jazzfluitist. Namelijk Chris Hinsen. Toen hij 12 was, besloot hij piano te spelen. Maar na een paar jaar was dat kennelijk een te groot instrument voor hem. En ging hij over op de fluit. En het was vooral de jazz die hem eh, trok. En hier speelde hij het Largio van Vivaldi. Ja, en van Chris Hinsen ga ik nu graag naar meneer Dan Barrett... die eh, een negenmansformatie heeft. Dan Barrett and his Extra Celestials. Dan Barrett die speelt eh, in een, eh, veel, natuurlijk veel stukken uit de American Songbook... zoals het volgende Time on My Hands uit een show die in 1930 floreerde. De show Smiles. Oh, en van de Amerikaan Dan Barrett op zijn gestopte trombone... gaan we naar de Nederlandse Wim Koopmans No More Blues. I'm going back home. No, no more blues. I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart's been right there all along. No more tears and no more sighs No, no more fears I'll say no more goodbyes If travel beggars me I swear I'm gonna refuse I'm gonna settle down and there be no more blues Every day while I'm far away My thoughts turn homeward Forever homeward I traveled round the world in search of happiness But all my happiness I found was in my hometown No more blues I'm going back home, no, no more blues I'm through with all my wandering I'll settle down and live my life Build a home and find a wife When we settle down, there'll be no more blues Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues. Homeward, forever homeward. I traveled round the world in search of happiness, but all my happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No more blues, I'm through with all my one thing. I'll settle down and live my life built a home I find a wife when we settle down. There'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues. We'll settle down, there'll be no more blues. When we settle down, there'll be no more blues. In Oekraïne is ongetwijfeld vannacht weer heel weinig geslapen. Italiaanse componist Puccini schreef een stuk over slapen in zijn opera Turandot. Nessun Dorma. Niemand mag slapen. Hier gespeeld in een lichtklassieke uitvoering door de Amerikaanse jazz-trompetist eh, Chris Botti. Nessun Dorma. vreselijk, al die bange kindergezichtjes op de tv. <clears throat> Een hele generatie Oekraïnse kinderen eh, loopt een levenslang trauma op. Vandaar deze song van de Amerikaanse zangeres Billie Holiday. God Bless the Child. Hier gespeeld door de vibrofinist Lionel Hampton en is Gold Man of Jazz. Bestaande uit James Moody en Buddy Tate op Noor. Clark Terry en Harry Sweet Edison trompet. L. Great trombone, Hank Jones piano. Mel Hinton bas en Grady Tate drums. God bless the child. En van eh, Lionel Hampton gaan wij weer naar Nederlandse jazzmuziek in de geschiedenis. En dan in dit geval gaat het over het kwartet Ger van Leeuwen, dat heeft eh, destijds hier in Zandvoort ook nog heel veel opgetreden... in de tijd dat hier in eh, heel veel etablissementen in de naoorlogse jaren... heel veel live jazz was te beluisteren. Die, eh, dat kwartet Ger van Leeuwen dat, kreeg de kans om bij de VARA een radiocombo te vormen... en dat deed hij me al te graag met Ger Daalhuizen op de bas en Cor van den Berg op het slagwerk. En saxofonist Kees Bruin, die uit eh, de Ramblers eh, vandaan kwam. En de vaste zangeres was Riedel van Kleef. En we gaan nu een stuk horen met eh, deze mensen. Did I Do? I do? Do I need you? Oh, my blue-eyed honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always singing. I do. it's why Chinese Tempo. Gespeeld door het kwartet van Rick van den Berg. Altsax, Raymond Nijnhuis, gitaar. René Roymans, de Hammond B3. En de good old Erik Koger op het slagwerk. U luistert naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter de Boer en Tom Hendricks... aan wie ik graag het woord geef nu. Dankjewel, Peter. Humoresk is een klassieke compositie van de Tsjech was Jack. En dat is al door velen gespeeld op klassieke manier. Maar ook door de vingervlugge jazzpianist Errol Garner. ba da da ba da da Mozart was van alle markten thuis. En ook in de jazz is eh, zijn muziek vaak terechtgekomen. Zoals dit lied uit de Die Zauberfleuten... waarin wordt gesproken over liefde, kracht en doodgaan. Het hoort tot de meest bekende en meest uitgevoerde werken... van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier in de studio uitgevoerd door de Singers. Ja, en de Swingelsingers, eh, daarvan herinner ik mij dat eh, van mijn eerste verdiende krantenwerkgeld ben ik naar eh, de platenwinkel gerend om daar Jazz Sebastian Bach te kopen. <laughs> Wat een tophit van de Swingelsingers. Ja. Allemaal stukken. Prachtig. Prachtig. Ja, en, eh, een Amerikaan die in Parijs verzeild was geraakt en daar uh, maakte. Ik ga nu naar John Sheridan en his Dream Band. Een Dream Band, dat is eh, de droom van elke jazzmuzikant... om om zich heen allemaal topmuzikanten te verzamelen... en zo een prachtig product te maken. En dit keer hebben ze op slagwerk Jeff Hamilton... en als zangeres Rebecca Kilgore. En we gaan luisteren naar een stuk. En dat is eh, Gonna Get Some Shut Eye. get some shut eye. Give the world a go by. Got an awful lot of dreaming to do. Gotta catch some shut eye where the kisses flow by. Got an awful lot of dreams to come true. Gonna let that sandman sprinkle me with stars. Only hope that old lighter lets me hold my baby tighter. So I'm going bye bye. Catch myself some shut eye to do. get some shut eye, give the world a go by. Got an awful lot of dreaming to do. I gotta catch some shut eye where the kisses go by. Got an awful lot of dreams to come true. I'm gonna let that sandman sprinkle me with stars. I only hope. lets me hold my baby tighter. Gotta get some shut eye, give the world a go by. Got an awful lot of dreaming. Got an awful lot of dreaming to do. Ja, dat was uh, John Sheridan en his Dream Band. Wie ook een Dream Band om zich heen heeft verzameld... is de Nederlandse zanger Ronald Douglas. En het leek wel of hij eh, regelmatig bij Jazz in de Krocht langs is geweest... om daar de beste muzikanten weg te halen. Hij wordt begeleid door Rob van Bavel op de piano... Henk Haverhoek, bas, Hans van Oosterhout, slagwerk... Bert van Lier, trombone Ferdinand Povel op de sax... Jesse van Ruller op de gitaar... en Angelo Verploegen op de trompet. A lot of living to do, Ronald Douglas. just right for some kissing. And I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. And there's wine already for tasting. And there's Cadillacs, all shiny and new. This time is a wasting. There's such a lot of living to do. There's music to play and places to go and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you knew it, and it's all just waiting for you. You're alive show it. There's such a lot of living to do. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, There's music to play and places to go and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you know it, and it's all just waiting for you. such a lot of living, such a lot of living to do. Woedend waren de liefhebbers van klassieke muziek in de jaren 60 van de vorige eeuw. Toen er een bandje, de Haanse jazzrockband Exception werk van befaamde klassieke componisten ging spelen. Hier is Exception te horen in Italian Concerto van Johann Sebastian Bach. eerste uur ZFM op zondag zit er alweer bijna op. Zometeen nieuws en reclame en daarna nog een vol uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag Peter den Boer en Tom Hendricks.